Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya is onderweg naar Europa. Ze zit in een vliegtuig naar Wenen. De afgelopen dagen verbleef ze in de Poolse ambassade in Tokio... na een hoog opgelopen conflict met het Wit-Russisch Olympisch Comité. Timanovskaya vreesde represailles in Wit-Rusland... en klopte aan bij de Poolse ambassade... waar ze een humanitair visum kreeg aangeboden. Nu is ze onderweg naar Oostenrijk. Het is niet duidelijk of dat haar eindbestemming is. Haar man heeft kunnen vluchten naar Oekraïne. Atlete Femke Bol heeft brons gewonnen in de Olympische finale van de 400 meter horde. Amerikanen Sydney McLaughlin en Delilah Mohammed gingen er met goud en zilver vandoor. McLaughlin rende met 51,46 naar een nieuw wereldrecord. De 21-jarige Bol noteerde een persoonlijk en Europees record met 52,03. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene hebben duizenden inwoners moeten vluchten voor naderende natuurbranden. Sommige mensen renden met natte kleren om hun hoofd tegen de dikke rook naar hun auto om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens Griekse media waren er voortdurend explosies te horen en viel de stroom steeds uit. In Griekenland is sprake van een extreme hittegolf. Gisteren werd het in delen van Athene 42 graden. Een lastige passagier op een vlucht in de VS is door de bemanning vastgetaped aan zijn stoel. Dat is te zien op beelden die een andere inzittende heeft gemaakt. De 22-jarige man zou twee stewardessen hebben betast en viel een ander bemanningslid aan. De man bleef schelden en schreeuwen en werd toen door een steward aan zijn stoel vastgebonden met ducttape. Bij aankomst in Miami werd hij opgepakt. De vliegtuigmaatschappij heeft een onderzoek ingesteld. Het weer nog, er kunnen mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. De komende dag begint zonnig, later zijn er buien. Mogelijk met onweer, het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht. home. ZFM Zandvoort. Yo. Nails shine like Christmas. Heels on six inches. Waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja Rolls Royce screeching Rolex gleaming Blonde hair, I bleached it You could call me Khaleesi I stay up on my queen thing Up here the haters look teeny tiny Ooh.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 And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands. Cause once I blow, they know that I'll be the man.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 Fuck Marshall. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah. All because I'm the new man, my my my my my my my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, pretty girls want two times my salsa. Ooh, oh, look out for my next single, it's called My Salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. makes the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa makes the pretty girls want to dance and take off their underpants.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 Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht Blij dat nu de tranen zijn verdwenen En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi Zandvoort. de zon schijnt.